en Camille E. Maar door een nieuwe getuige werd dat uitgesteld. Alleen is een van de rechters inmiddels verhuisd naar het buitenland. Die kan er dus niet meer bij zijn en dat is misschien een probleem, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Als een van de rechters wegvalt, dat schrijft de wet voor dat alles, het hele proces, over moet worden gedaan... tenzij alle procespartijen het goed vinden om door te gaan eh, waar ze gebleven eh, waren. En dat is nu de vraag eh, wat ze daarvan vinden. Ja, of de zaak opnieuw moet weten we waarschijnlijk na de volgende zittingsdag. Dat is op 3 november. Jonge asielzoekers krijgen veel te ingewikkelde vragen. Die worden gesteld door de IND. Dat is de organisatie die beslist of je in ons land wordt opgevangen of niet. Ze voeren hele ingewikkelde gesprekken, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Vooral voor jonge kinderen zijn de vragen eigenlijk te gedetailleerd om daar ja, goed antwoord op te kunnen geven. Bijvoorbeeld over de situatie in hun land van herkomst, over hun familie, over geboortedata, plaatsnamen. Ehm, en dus dat is heel ingewikkeld voor hen om daar op een goede manier ja, antwoord op te kunnen geven. En dat zorgt voor veel stress bij de de kinderen, zeggen de onderzoekers. Het is heel belangrijk dat ze de vragen snappen, want hun antwoorden bepalen of ze in Nederland mogen blijven of niet. De IND zegt dat ze de boel gaan verbeteren. En steeds meer mensen gaan uit de kleren voor een dagje aan het strand of een weekje op de camping. Bloot is booming. Deze mensen op een naturistencamping in Zeewolde snappen dat wel. Sowieso een heel ander slag mensen wat er komt. Mensen die gewoon eh, eh, veel relaxter zijn en, eh, als op een gewone camping. De vrijheid eigenlijk, ja kunt doen al je wilt. Moet niet per se iets gaan aandoen. Ik denk dat deze generatie weer wat minder preuts wordt. Ik hoop het ook, ja. Ja. Ja, het blijft allemaal zo'n taboe. Hoezo? Je bent allemaal zo geboren, toch? Gewoon normaal, maar dan zonder kleren aan. Ja, volgens de Blootstichting zijn er steeds meer mensen die er zo over denken. En heeft dat onder meer te maken met corona. Na alle beperkingen hebben we extra behoefte aan vrijheid. En volgens hen is er niets vrijer dan in je naki op de camping zitten. Het weer, veel zon, maxima van 29 tot 35 graden. Al koelt het in de loop van de middag mogelijk wat af. Morgen veel wolken, kans op wat buien met onweer en dan ook koeler. Een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De wegwerkzaamheden op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen bij knooppunt IJmuiden zorgen momenteel voor een korte file van ongeveer 5 minuten.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 Elvis, you know, Listen to her. Guitar, oh, she's like a nightmare. You know, when he's sad, that's right, Mom. I just, I just, Listen up. I, I just the only reason I'm together with you is because of your dad. Can't you understand that? Oh, kiss my butt. What I'm, what I'm right now is a cool Corona. this anymore. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year.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 De rechtszaak rond de moord op Peter R. de Vries moet mogelijk helemaal opnieuw. Dat is het gevolg van het feit dat er onlangs een nieuwe getuige is opgedoken. Staatssecretaris Van der Burg verwelkomt de hulp van Artsen zonder Grenzen... bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij vindt het wel erg dat de hulp van de organisatie noodzakelijk is. Op het vliegveld van de Marokkaanse stad Tanger is een Nederlander van 33 opgepakt. Hij is mogelijk betrokken bij een aantal plofkraken in Duitsland. Het weer. Zonnig en droog bij 29 tot lokaal 35 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en dan kan er in het westen een bui vallen. En het geluid van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal en maal weer. shook, make that it shook, shook, shook, shook all over the place. I say, come on, baby, when the music's call me irrelevant, insignificant. You can try to make me small. I'll be your heretic, you hypocrite. I won't think of you at all.